De ontploffing was in de transformatorruimte tijdens onderhoudswerkzaamheden. Na de explosie brak een kleine brand uit die snel werd geblust. De centrale levert energie voor de stadsverwarming van het Haagse stadsdeel Ipenburg. De huishoudens ondervinden geen hinder van de ontploffing. Eneco levert de energie via het normale stroomnet. In Rome hebben duizenden mensen tijdens een staatsbegrafenis afscheid genomen van de zes militairen die vorige week om het leven kwamen in Afghanistan. In heel Italië is op verschillende plaatsen een minuut stilte gehouden. De militairen werden gedood in Kabul toen een man zichzelf opblies bij het Italiaanse konvooi dat onderweg was naar het vliegveld. Niet eerder verloren de Italianen in Afghanistan in één keer zoveel militairen. Veel Italianen vinden dat het land zich moet terugtrekken uit Afghanistan, maar de minister van Defensie ziet geen aanleiding om de missie te beëindigen. Italië heeft 3000 militairen in Afghanistan. Het alcoholmisbruik onder Nederlandse tieners is ook dit jaar fors toegenomen. Dat concludeert kinderarts van der Lee hij opende drie jaar geleden de eerste alcoholpolie in Delft. Daar zijn het eerste half jaar al 34 jongeren met een alcoholvergiftiging binnengebracht. Precies evenveel als in heel 2008. Ook in andere alcoholpolies is een stijging te zien. De Franse van Renault is voor twee jaar voorwaardelijk geschorst in de Formule 1-races. Voormalig teamleider Briatore is levenslang geschorst. De Italia Internationale Automobielfederatie FIA heeft de straffen opgelegd naar aanleiding van Crashgate. Briatore gaf de tweede coureur Nelson Piquet Jr. vorig jaar de opdracht om bij de Grand Prix van Singapore met zijn racewagen te crashen. Op die manier werd teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning geholpen. Priator is niet alleen als teamleider levenslang geschorst in de Formule 1...